in Boekraat met het NOS Journaal. Criminelen in Mexico hebben 13 agenten doodgeschoten in een hinderlaag. De agenten waren op patrouille in het midden van het land toen hun konvooi onder vuur werd genomen. Vermoedelijk werd de moordaanslag gepleegd door leden van een van de vele drugsbendes die het gebied terroriseren. Er is een klopjacht gaande op de daders die vooralsnog spoorloos zijn. De laatste keer dat zoveel politiemensen werden gedood bij een aanslag was anderhalf jaar geleden... toen 14 agenten werden doodgeschoten. Topdiplomaten van de VS en China hebben voor het oog van de camera ruzie gemaakt... in de eerste fysieke ontmoeting tussen de twee landen sinds president Biden aan de macht is. Minister van Buitenlandse Zaken Blinken sprak zijn diepe bezorgdheid uit... over het handelen van China in Hongkong, Taiwan en in de regio Xinjiang. Over cyberaanvallen op de VS en andere zaken die volgens hem de stabiliteit op de wereld bedreigen. De Chinese topdiplomaat Yang reageerde met uitgebreide kritiek op het eh, agressieve buitenlandse beleid van de VS en de behandeling van minderheden in het land. Het is uitzonderlijk dat beide wereldmachten bij een topontmoeting publiekelijk zo kritisch zijn op elkaar. De Verenigde Staten hebben opnieuw dreigende woorden uitgesproken tegen bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de gaspijpleiding Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland. Bedrijven die daar niet onmiddellijk mee stoppen riskeren sancties, zeggen de Amerikanen. De VS verzet zich al langer tegen de pijpleiding... omdat die Europa afhankelijker maakt van Russisch aardgas. Ook landen als Polen en Oekraïne zijn tegen. Duitsland is groot voorstander van het project. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er ontstaan ook stapelwolken. Het blijft vrijwel droog en het wordt ongeveer 8 graden...